Euro Breakdown. Welkom bij het tweede uur alweer van de Euro Breakdown. Vrijdagmiddag even over de klok van 4 uur. Nog even volhouden en dan is het weekend. En wat voor weekend? Morgen richting de 25 graden zondag de Marlboro, of de, de Masters of Formula 3. RTL Grand Prix Masters of Formula 3 dit jaar. Een live demonstratie na de race van Sebastian Vettel met zijn Red Bull Formule 1 wagen. 20e jaargang Euro Breakdown aflevering 22 van 4 juni 2010. Deze week 16 stijgers in de lijst, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Denk natuurlijk ook dat er ruimte gemaakt moet worden. Na 15 weken doet David Guetta dat met Memories en John Mayer Heartbreak Warfare na 13 weken. Shakira met Waka Waka is de snelste stijger. 10 plaatsen in totaal. Adam Lambert, What Do You Want From Me Hoor je even voor het nieuws. 10 plaatsen verlies voor hem. Train Hazel Sister, Rihanna Ruboy met 17 weken het langst genoteerd van allemaal. 4 juni in de geschiedenisboeken 1629. Het VOC-schip De Batavia die slaat lek op het rif van de Wallabi-groep. Dat alles voor de Australische westkust. 2000 is het in het eh, Wagnerstadion in Amstelveen. De winter Nederlandse mannenhockeyploeg voor de vijfde keer de Champions Trophy. En ook bij de voetbal was er succes op 4 juni 2006. Nederland wordt kampioen bij het EK voetbal onder de 21 jaar.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 I'm pretty sure that you got your own recipe. So pick it up, pick it up, yeah, I like you. I just can't get enough, I gotta drive through. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Let me get my ticket, baby, let me get in line. I can tell the way you like it, baby, super size. Hold on, you got yours, let me get mine. I ain't leaving till they turn over the clothesline, check it. Take my order, cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order, cause your body like a carry out. And let me walk into your body till it's out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Number one, I take two number threes. That's a whole lot of you and a side of me. Now is it full of myself to want you full of me? And if it's room for dessert, then I want a piece. Baby, get my order right, no errors. I'ma touch you in all the right areas. I can feed you, you can feed me. Girl, deliver that to me, come see me. Cause it's me, you, you, me, me, you. All night, have it your way for play before I feed your appetite. Do you like it well done? Cause I do it well. Cause I'm well seasoned if you couldn't tell. Now let me walk into your body till you hear me out. Or turn me on, my baby, don't you cut me out. Say, take my order cause your body like a carry out. Let me walk into your body till you hear me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Turn me on, my baby, don't you cut me out. Take my order cause your body like a carry out. baby just need some sleep. I got a sick obsession. I'm seeing it in my dreams. I'm looking Do you wanna have a slumber party in my basement? Do I make your heart beat like an 808 drum? Is my love your drug? Your drug? Huh, your drug? Huh, your drug is my love. Your drug. Because. Yeah. zo heet de single van Kesha. Deze week staat ze met die single trouwens op eh, nummer 13. Vorige week nog op 18, dus 5 plaatsen winst. Het alles in haar zesde week alweer. Daarvoor de single van Timbaland en Justin Timberlake. Carry Out gaat in de vierde week omhoog van 19 naar nummer 16. Tijd voor een blokje shownieuws. Normaal alleen nieuws over de sterren van de Euro Breakdown. Maar ik heb iets gevonden wat je niet wil onthouden. Want de politie die heeft donderdagnacht namelijk een inval gedaan in de woning van Gouden Kooi-winnaar Jaap. Terror Jaap die zou belangrijke informatie hebben over de vermoordverdachte Joran van der Sloot. Jaap die meldt dat het team eh, gestuurd was in opdracht van de Amerikaanse justitie. Ik heb zojuist mijn verklaring afgelegd en de politie enkele strafbare feiten voorgelegd die Joran de afgelopen twee jaar heeft gepleegd. Ze waren enorm geschokt, aldus Jaap op zijn eigen weblog. Daarnaast moest hij zijn eh, USB-stick, dvd's, cd's en telefoon afstaan. Jaap interviewde van de show Van der Sloot een, eh, een jaar geleden over zijn betrokkenheid bij de verdwijning van de Amerikaanse Natalie Holloway. Terror Jaap liet het eh, niet bij die ene vraag gesprekken. Naar eigen zeggen is hij blijven verdiepen in Van der Sloot, waardoor hij eh, informatie in zijn bezit had die voor de politie erg belangrijk was. Dus heb ik ook ergens iets, als het goed is landt hij om een uur of acht Nederlandse tijd. Pak je heel even snel een andere pagina bij. Nou, we hebben hem niet meer openstaan. In ieder geval Ergens deze nacht moet hij landen in de buurt eh, van Peru, als ik me niet vergis. Dan toch nog een stukje over eh, een dame die wel in de Euro Breakdown staat. Taylor Swift gaat namelijk uitgebreid zitten voor de fans. De 20-jarige zangeres die gaat volgende week zondag op de CMA Music Fest in eh, Nashville in Tennessee 13 uur met haar fans praten. Zonder onderbreekt de sessie alleen maar even voor een kort optreden. Op het eh, Country Festival doen artiesten niet moeilijk over handtekeningen en ontmoetingen met fans. Het leukste aan de CMA Music Fest is altijd dat ik zoveel tijd met de fans kon doorbrengen. Aldus Swift aan het Amerikaanse tijdschrift People. Dit jaar wilde ik een manier bedenken om zoveel mogelijk fans te ontmoeten. Swift rond zaterdag haar Fearless Tour af in Boston, de tournee te ere van haar eh, nieuwe cd. Die begon vorig jaar al op 23 eh, april toen. En die eindigt dus bij zaterdag in Boston. Taylor Swift die goed eh, aan de weg aan het timmer is. Terug naar de hitlijst van Europa. Terug naar iemand die ook eh, lekker aan de weg aan het timmer is. Die dame die heet eh, Lady Gaga. Haar naam verzonnen door een liedje toen van Queen, Radio Gaga. Alejandro is een single waar ze al vijf weken lang mee in de hitlijst staat. Vorige week nog op nummer 15. Deze week drie plaatsen omhoog.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 Vorige week nog op 16, deze week omhoog naar alweer de 11e plek. Plek nummer 11. Oh, dan kijken we even achterom wat we allemaal gehad hebben. Op nummer 20, 6 plaatsen winst in de derde week. David Guetta, Fergie, Getting Over You. Twee plaatsen winst voor Rocks, My Baby Left Me. In haar vijfde week gaat ze van 21 naar 19. Old City, de Umbrella Beach levert een plekje in van 17 naar 18. 17 weken in de lijst nu. Alicia Keys, The Empire State of Mind Part 2, die levert iets meer in. Van 10 zakkend naar 17. Drie winst voor Timbaland, Justin Timberlake. Carry Out gaat van de eh, 19 omhoog naar die 16e plek. Dat alles in hun vierde week alweer. JC Young Forever. 12 weken in de lijst, van 12 zakkend naar nummer 15. Grim Grimmer van Etsy, Why Don't You? 10 weken in de lijst, van 6 zakkend naar 14 van 18 eh, omhoog naar 13 in Wakesha. Your Love Is My Drug, in haar zesde week alweer. Lady Gaga, Alejandro hoorden we voorbij komen. Vorige week nog op 15, deze week terug te vinden op 12. En IAS met solo staat nu 8 weken in de lijst en gaat van 16 omhoog naar die 11e plek. Zometeen gaan we even kijken wat het weer gaat doen deze eh, Masters Weekend. En natuurlijk hebben we straks nog even een blik op de Nederlandse top 40. Eerst nog even een, een eh, lekkere hit voor je klaarstaan. 9 weken lang staat deze dame alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog 14, deze week terug te vinden op nummer 10. Ik heb het over Cheryl Cole. Euro Breakdown, the countdown of the continent. dame die op 16 oktober 1986 geboren is in Roemenië. Ik heb het over Ina met haar single Love. Elf weken lang staat ze alweer in de lijst van Europa. Vorige week stond zij op nummer 8 en deze week is ze terug te vinden op diezelfde nummer 8. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag werd uh, eh, prachtig zomerweer, volop zonneschijn, klein windje uit het oosten tot noordoosten. En de temperatuur die vanmiddag naar een maximale 23 graden is gestegen. Vanavond en de komende nacht is het weer helder en daalt de temperatuur. Bij niet meer dan een zwakke oostelijke wind wordt het een graadje of 10. Morgen ook weer prachtig zomerweer. De zon schijnt flink en het blijft droog. De wind waait zwak uit het oosten en de temperatuur die stijgt in de middag naar een zomerse 25 graden. Zaterdagavond, zondagnacht een iets meer last van sluierbewolking. Het blijft wel droog en bij een meest matige oost- tot zuidoostelijke wind daalt de temperatuur dan naar 13 graden. Zondag weer eh, veel bewolking. De zon die schijnt eh, daardoor uh, wazig doorheen. En in de loop van de dag wordt de bewolking zelfs wat dikker en neemt de kans op regen en onweersbuien wat verder toe. Wind waait uit oost tot zuidoosten is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt eh, zondag weer naar een zomerse 25 tot 26 graden. Het ritme van Zandvoort. Zie, van Dam. into the rhythm of love. zevende week dat ze in de lijst van Europa staan. Vorige week nog terug te vinden op nummer 9. Deze week naar die zevende plek toe Rio met One Heart. En om in het ritme van eh, One te blijven gaan we door met de eh, One Republic. All the Right Move staat alweer 9 weken in de lijst.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 Nummer 4 van deze week is Nonne van Keen. Stop for a minute. Acht weken lang staan ze alweer mee in eh, de lijst van Europa. Vorige week nog op 2, deze week eh, verdubbelen ze dus die plek en gaan ze naar 4. enige echte top En zoals gezegd in de enige echte Nederlands top 40 vinden we vijf nieuwe binnenkomers. Op nummer 39 Caro Elmanat Deadman. 35 eh, Esme Denters en Justin Timberlake Lover Dealer. Of Love Dealer, moet ik goed zeggen. Op nummer 35 eh, nieuw binnen. Nummer 33 is het dan voor de eh, de Waving Flag. Sherlock Hall en Will I Am met Three Words vinden we terug op 27. En ja, Don't Stop Believing, nieuw binnen op nummer 21. De top 10 van de Nederlandse top 40. A Capella Kelly's levert één plekje in, van 9 zakken naar 10. Kate Perry en eh, Snoop Dogg officieel eh, California Girls. In hun tweede week gaan ze van 25 omhoog naar die negende plek. Op 8 blijft, eh, blijft staan Break Your Heart Out, Taya Cruz. Lady Gaga Alejandro gaat van 10 naar 7. En dan is het aardig gelijk gebleven bovenin. Train Hazel is er na 17 weken nog steeds op die zesde plek. Heartbreak Warfare John Mayer na 15 weken nog steeds op de vijfde plek. David Guetta, Memories, 17 weken in de lijst. Terug te vinden op de vierde plek. B.O.B. featuring Bruno Mars, There's Nothing On You. Vorige week op 2, deze week op nummer 3. Daar de enige wijziging in de top 6. Want van 3 naar 2 gaat schouder aan schouder Marco Borsato en Guus Meeuwis. En nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Zes weken lang staan ze nu in de lijst van Europa, waarvan vijf helemaal bovenaan. Allora Dans Stromae. Of ze dat ook volhouden in de Euro Breakdown, dat horen we straks. Eerste nummer 3 voor je, dat is Shakira. Vorige week op 13, deze week dus naar die derde plek toe. Waka Waka is de snelste stijger van deze week en is terug te vinden op de derde plek.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 Zes weken geleden kwamen ze in de lijst van Europa, toen op de vierde plek. Nu stijgen ze omhoog naar de tweede plek. Dat betekent dat we alleen de nummer 1 nog te gaan hebben. Acht weken lang alweer in de lijst van Europa. Net als vorige week bovenaan, Stromae. mee. een mooie. is, kondig hem zelf aan. Hoe heet die single nou? Acht weken lang is alweer in de lijst. Bob Sinclair, Shara, haal het niet. I Wanna blijft staan op de tweede plek.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 En nog steeds staan ze bovenaan. Bob Sinclair en we komen wel in de buurt. Iwana gaat naar de tweede plek. En Shakira met Waka Waka naar die derde positie toe. Nina Kane, Stop for Minute en Christina Aguilera maken de top 5 helemaal compleet. Dit weekend de Masters op het circuitpark van Zandvoort. Daarin natuurlijk ook de Red Bull Car Fight. En wil ik toch heel even Justin van Densen nog even heel veel succes wensen. De Zandvoorter, hij doet mee eraan. Eh, Zondag ben ik er weer.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 En elke vijf jaar wordt bekeken of een verdere verhoging nodig is. Ook gaat de AOW-uitkering omhoog doordat die wordt gekoppeld aan de lonen. Premier Balkenende is blij met het akkoord. Hij zei dat het draagvlak voor verhoging van de AOW-leeftijd hiermee is gewaarborgd. De SP ziet niets in het akkoord over de AOW. Partijleider Roemer vindt de timing verkeerd nu er verkiezingen zijn. VVD-leider Rutte noemt het positief dat er overeenstemming is... maar heeft nog wel wat vragen over het tempo waarin de leeftijd omhoog gaat. Joran van der Sloot is op weg naar Peru. Hij is in een politievliegtuig vertrokken van de Chileense hoofdstad Santiago... naar de grensplaats Arica in het noorden van het land. Daar wordt hij naar verwachting rond 10 uur vanavond Nederlandse tijd... de grens met Peru overgezet. Van der Sloot wordt verdacht van de moord op een Peruaans meisje... in zijn hotelkamer in de hoofdstad Lima. McDonald's haalt in Amerika 12 miljoen drinkglazen met de afbeelding van tekenfilmfiguur Shrek terug. In de verf op de, op de glazen zit het giftige cadmium dat schade kan toebrengen aan organen. De Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit had al gewaarschuwd de Shrek-glazen niet meer te gebruiken. CDA-minister Klink is verbaasd over uitspraken van PvdA-leider Cohen over het rookverbod. Cohen zei gisteren dat hij twijfelt aan dat verbod voor kleine cafés zonder personeel. Volgens Cohen is er weinig draagvlak voor en is het ook moeilijk te handhaven. Klink vindt de opmerkingen van Cohen niet passen bij de opstelling van de PvdA van de afgelopen tijd. Het is niet geweldig consistent, zei Klink. Het weer volop zon, vanavond en vannacht helder met minima rond 7 graden. Morgen opnieuw volop zon, maxima van 20 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden.